7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een steekincident in een woning in Venlo is gisteravond laat iemand overleden. De verdachte ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De bewoner van het huis vluchtte naar buiten toen een van zijn gasten een woedeaanval kreeg. Die stak binnen een van de andere gasten neer. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog wat zich precies in die woning in Venlo heeft afgespeeld en wie erbij betrokken waren. In China is het aantal doden door het instorten van een restaurant opgelopen van 17 naar 29. Volgens de autoriteiten zijn er 28 gewonden, van wie er 7 zwaar gewond zijn. Het restaurant stortte gisteren onverwachts in. De autoriteiten zeggen nog niets over een mogelijke oorzaak. De reddingsoperatie is inmiddels afgerond. 57 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Voetballer Lionel Messi weigert een verplichte coronatest te ondergaan. Daarom is hij er morgen niet bij op de eerste training van FC Barcelona... onder leiding van de nieuwe coach Ronald Koeman. De selectie moet zich voorafgaand aan die eerste training laten testen. Dinsdag werden de verhoudingen tussen Messi en de club op scherp gezet... toen het management van Messi liet weten dat hij wil vertrekken. Barcelona wil hem niet zomaar laten gaan. Honderden mensen kwamen gisteravond en vannacht kijken naar de plaatsing van een 160 meter lange fietsbrug over de A2 en N2 bij Eindhoven. Die klus begon om 10 uur gisteravond en zou nog tot 8 uur vanochtend duren, maar het gaat sneller dan verwacht. De brug komt over 14 rijbanen en overspant in één keer de snelweg zonder steunpunten. De fietsbrug moet het nieuwe icoon van Eindhoven worden. Automobilisten die de brug naderen zien hem van kleur veranderen. Het weer, Valt vooral in de kustgebieden nog af en toe een bui. Een graad of 10 is het. Later vandaag breekt de zon af en toe door. Kustprovincies valt geregeld een bui.